Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het rampgebied in de Amerikaanse staat Louisiana bezocht... dat afgelopen weekend hard werd getroffen door orkaan Ida. Hij sprak met slachtoffers en beloofde alvast zijn volle steun. Biden ging onder meer naar La Place, een plaats waar veel is verwoest door overstromingen en de storm. Meer dan 800.000 huishoudens hebben nog altijd geen stroom. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog vijf dagen nodig te hebben om dat te herstellen. Orkaan Ida trok na Louisiana afgezwakt verder en veroorzaakte nog overstromingen in New York en andere staten. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. Cuba wil kinderen vanaf twee jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. Later komen ook jongere kinderen aan de beurt. De scholen zijn sinds maart vorig jaar op een paar weken na gesloten. Kinderen krijgen via de televisie les. En de regering wil de scholen pas weer gefaseerd open doen als alle kinderen in het land zijn ingeënt. Vermoedelijk in oktober en november. Een van de twee wolven die maandag ontsnapte uit dierenpark Amersfoort is dood. Er zijn lichte bijtwonden en hartfalen geconstateerd. Het is niet duidelijk of de wolf daar al langer last van had. Er wordt nog autopsie verricht. De andere wolf is zwaar gewond geraakt. De ontsnapte wolven bleken volgens het dierenpark de twee laagste in de rangorde van de roedel te zijn. Waarschijnlijk kregen ze extra stress door de werkzaamheden in het park en wisten ze te ontsnappen. Het weer, komende dag veel zon. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. Zondag nog iets warmer, dan kan het 25 graden worden.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 Op een BB's, op een fucking lockdown. a lockdown. Ah, mijn boy also helemaal kinky bakken dat. Mm. Mijn jongens auto in de auto bakken dat. On mm. my way, PPPD, blaas de link, brokkels met die shirt strak bakken dat.